Nu is de kerkelijke stichting Hulp en Recht het enige loket voor hulpverlening en juridische stappen. Die dient volgens de commissie Deetman tegengestelde belangen door voor zowel de slachtoffers als voor de kerk te werken. Bovendien was de stichting aanvankelijk volkomen onvoorbereid op de vloed aan klachten. Er werd met verbazing en hulpeloosheid gereageerd op het oplopend aantal meldingen, vindt Deetman. Hij zei verder dat de Rooms-Katholieke Kerk mogelijk met een collectieve regeling voor slachtoffers komt. Hij adviseert met klem om ook te kijken naar schadevergoedingen voor zaken die zijn verjaard. Eind volgend jaar brengt Deetman zijn verslag uit. Zijn commissie heeft bijna 2000 meldingen ontvangen. Op het IJsselmeer geldt met onmiddellijke ingang een vaarverbod. Volgens Rijkswaterstaat is er sprake van een zeer gevaarlijke situatie... doordat ijsvelden zich verplaatsen. Ook is er veel kruiend ijs. Het ijs drijft onder meer richting Flevoland en de hoek van Lemmer in Friesland. Schuttevaar zegt dat het voorlopig ook niet mogelijk is om in konvooi te varen. De gevreesde chaos in het verkeer is vanochtend uitgebleven. De AWB had gewaarschuwd voor sneeuw en gladheid en verkeersontwrichtende omstandigheden... Maar de problemen bleven volgens de AWB beperkt... doordat de meeste buien in de Randstad al voor het begin van de spits vielen. In Voerendaal in Limburg is een deel van het gemeentehuis afgebrand. Niemand is gewond geraakt. De brand brak rond 7 uur uit in het ambtenarengedeelte. Schoonmakers sloegen alarm. De oorzaak van de brand in Voerendaal is nog onbekend. Het weer in het hele land kans op sneeuw of ijzel. Vanmiddag natte sneeuw of regen. Een stevige noordwestenwind. En vanmiddag loopt de temperatuur overal op tot boven het vriespunt.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 the super. forever young. You know, some people need three dozen.